Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De veiligheid op fietspaden moet beter. Dat zegt een stichting die onderzoek doet naar verkeersveiligheid. Het aantal dodelijke fietsongelukken is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Twee jaar geleden kwamen bijna 300 fietsers om en raakten er 5000 zwaar gewond komt onder meer doordat de fietspaden steeds voller zijn. Deze mensen in Utrecht herkennen dat wel. Ja, het is druk. Iedereen rijdt heel hard, eh, eist een plekje op. Eh, we gunnen elkaar weinig. Mensen moeten zelf beter opletten. Ja, wat rustiger en wat liever met elkaar omgaan. En niet allemaal zo eh, gejaagd fietsen. Jij moet gewoon zelf goed opletten. Experts vinden dat fietspaden beter moeten worden gescheiden van wegen waar auto's rijden. Ook moeten obstakels worden weggehaald en stoepranden aangepast. Bij een illegale goudmijn in Zuid-Afrika zijn al zeker 60 dode mijnwerkers naar boven gehaald. Honderden mensen zitten al maanden onder de grond in een mijn die is omsingeld door agenten. De politie hoopte dat mijnwerkers zelf naar boven zouden komen, maar die weigeren. Er zijn ook 106 overlevenden, zij zijn opgepakt. Dierenartsen die werken voor een keten kunnen een leuke bonus verdienen... als ze meer klanten doorverwijzen naar een ziekenhuis van dezelfde toko. Volgens de krant NRC is dat interessant omdat de prijzen daar een stuk hoger liggen. Evidentia, zo heet het bedrijf, heeft dik 300 dierenklinieken. Die krijgen per medewerker 20 euro om iets leuks te doen als ze hun targets halen. De Vereniging van Dierenartsen vindt dat niet oké. De gemeente Utrecht start een crowdfundingsactie. Ze willen in drie maanden tijd een ton ophalen voor mensen die in de bijstand zitten en parttime werken. Die worden geregeld gekort op hun uitkering... omdat ze meer bijverdienen dan is toegestaan. Dat zegt deze wethouder van de gemeente Utrecht. En als je dan vervolgens de volgende maand minder eh, eh, werkt... dan kun je dus te maken hebben met ja, die korting... Ehm, en tegelijkertijd dus ook minder inkomsten uit, eh, uit, uit werk. En dat betekent dus dat werken vanuit de bijstand... heel ingewikkeld en ook heel onzeker gemaakt wordt. Terwijl wij juist willen dat mensen financiële zekerheid en rust hebben. De gemeente mag het geld niet gewoon zelf neerleggen... want dat is in strijd met de wet. Met de crowd crowdfunding wil Utrecht het kabinet dus te slim af zijn. Er is al zo'n 30.000 euro opgehaald. En het weer nog, let op als je op pad gaat, want op veel plekken is het mistig. Op sommige plekken blijft dat zo.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 Als je daar de week mee moet doorzagen. Goedemorgen luisteraars, eh, uur 2 van Duifzaag de Week door. We gaan nog even door met zagen. Terwijl ik, eh, ja, overkomelijk eh, Herb Albert en zijn Tijuana-bras eh, de nek omdraaien met die zaag. Nee, ik laat ze even lekker uitspelen. Zulke gezellige muziek dit. Daar word je helemaal vrolijk van. U toch ook? Eh, mooie klakson een ik op mijn autootje. Het is ook wel een heel oud autootje. We hebben een ongeluk gehad met het autootje. Nou, we hebben alleen nog maar een fotootje van het autootje. Nee hoor, nee, val allemaal mee. Eh, mijn auto staat hier keurig op, eh, op de parkeerplaats eh, naast de studio... waar wij gebruik van mogen maken. daar hebben we de ruimte. Daar, daar, daar staat hij veilig, zeg maar. Achter een hek ook nog. Soms is het hek open, soms is het hek dicht. daar kan ik naar buiten rijden. Daar heb ik u weer volledig in gelicht. Vroeger, vroeger, luisteraars, eh, in de tijd dat ik nog eh, een, een, klein duifje was, zeg maar. Eh, dan praat ik over de jaren 50. Zo lang is dat al geleden, van de vorige eeuw, hè? Ja. toen had je Katrina Valente. Katrina Valente was een zangeres, meen afkomstig uit Oostenrijk. En die had een broer en die heette Silvio Francesco. En zij met haar broer kwamen eigenlijk uit het circus. Het waren circuskinderen. Ze deed ook een circus, zeg. Maar die Katrina, die kon prachtig zingen. En die eh, zong met name natuurlijk in Duits. Ook wel in het Engels. Maar ze heeft ook een Nederlands liedje opgenomen. En ik heb dat liedje. Laat ik dat liedje nou hebben. En dat heet Sweetheart, My Darling, My Schatz. <laughs> Ja, Katrina Valente. Katrina Valente. En dan kwam ik eh, zondag, eh, dan, eh, ja, toen, ik nog jong was, dan sliep ik uit. Hè. U ook? slaapt u ook altijd uit op zondag? Dat je zegt van nou, mijn uur is tien, dan vind ik het vroeg genoeg om de bedveren te verlaten. Nou, Duif die kwam van zijn nest af, ook zo rond de klok van ja, tien uur, half elf. Het is onbeschoft, ik weet het, je kan het eigenlijk niet maken. Maar goed, mijn ouders die wachten me dan op beneden in de kamer met een kopje koffie met gewone koeienmelk erin hè, en een schepje buisman... Dat werd gewoon, eh, met zo'n filter werd dat eh, met een eh, ja, een ketel, ketel met kokend water werd dat gewoon opgegoten. En, maar dat was wel uh, of hoor. Dat, was echt café latte hè. nou ja, en, en daar werd je blij van. En, maar waar je niet blij van wordt, luisteraars... en dat is, dat, die klacht krijg ik heel veel. Mensen bellen mij hier die zeggen van... ja, de duif, dat weer buiten, dat weer. Dat, dat sombere, koude, eh, deprimerend makende weer. Kan jij niet eens eh, zorgen voor een beetje zomer in de city? Nou, kom vooruit. Doen we. Joe met zijn kokker. Die gaat dat voor ons brengen. Kijk van de lam in spoelvol. Maar uh, eh, Summer in de City, ja, dit vind ik toch lekkerder hoor. Deze uitvoering dan, hè? Dat bedoel Hot town, summer in the city.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 Zei Jezus tegen zijn discipelen, de zomer komt er weer aan hoor. En als we Joe Kokker mogen geloven, dan uh, eh, zitten we goed deze zomer. In de city, maar ook in Zandvoort. Zandvoort is toch ook een beetje een city, toch? In ieder geval eh, rond de eh, periode van de Grand Prix. Want dan wordt Zandvoort weer overspoeld door allemaal... Eh, ja, gasten die allemaal even komen kijken op het circuit. Hoe Max Verstappen waarschijnlijk weer gaat redden. Als ze, ze, Red Bull meewerkt tenminste. die rode stier die moet wel meewerken. En dan voelt hij zich koning. Maar, zij voelt zich koningin. Dat is Shapiro. Just being here with you tonight, I'm a queen on a throne. And every time I hold you tight, our palace is mine. tomorrow. Tomorrow. Ja, het is maar goed dat ik ook een kopstem heb. Weet je wat een kopstem is? Een falsetstem heet dat. Ah, dat is een falsetstem. En ah, dat is een bariton. ah, dat is een tenor. Dus we hebben van alles nog in huis, hoor. Duif die, eh, als hij de veren uitkomt, zeg maar, eh, van zijn nest afkomt... dan eh, komt er van allerlei ellende komt er, uit zijn keel zetten. Mrs. Appleby, David Garrick. Dear Mrs. Appleby, I've got to get something off my chest. Mrs. Appleby, you got the wrong idea about me. Mrs. Appleby, you told Marie she couldn't go with me because you heard that I was bad. Mrs. Appleby, please hear my plea. Don't you know that anyone can change? Mrs. Appleby, and for Marie, I'd even swim the sea. Mrs. Appleby, I'm begging you to please be kind. I want a chance to change your mind mind about me, Mrs. Applebee. some bad mistakes, Mrs. Appleby. But that was long before I loved Marie. Mrs. Appleby, I'll make you glad as you can be. And you'll be proud to see Marie with me. Mrs. Appleby. Mrs. Appleby. Ja, wat gezellig, hè? Mrs. Appleby, David Garrick. Nou, daar komt het weer, luisteraars. Daar heb je het alweer, hoor. Here it comes again. Ah. Muziek uit de jaren 60. Daar hou ik van. En de muziek houdt van mij. Dat is, dat is mooi meegenomen. The Fortunes, Here It Comes Again. When I see that girl go walking by. An old boy shouldn't cry. Here it comes again. That feeling, here it comes again. When I see her look. it comes again. Oftewel, daar komt het alweer, luisteraars. Daar komt het alweer, ja. Allemaal hele gezellige muziek. Ook als het gaat om Dave D, Dozy, Biggie, Make It Ditch, Bandits. Smokey en eh, Susie Quattro. kennen hem allemaal van eh, Who the Fuck is Alice? Terwijl eh, Living Next Door to Alice, Chris Norman, Smokey. Ah, dit is zo gezellig nummer. Samen met Suzy Quattro. We hebben er klaar voor? luisteraars, zo en zo zijn hier op aangekomen boerderij. Boerder, boerder, boerder, boerderij. De groot gaan we nog even op met die, met stomme liedjes, hè. Slaat helemaal nergens op, hè. Laten we nog eventjes... Wij zijn hier aangekomen op de boerderij van boerderij Keuterleut. En boerderij en boer Keuterleut... die heeft ons dus even toegestaan dat wij dus even voor de radio hier de koeien gaan melken. Eh, nou, de groot, ik zou zeggen, als jij nou eens eerst demonstreert... Eh, de ouderwetse manier van het koeienmelken. Wat sta je nou te doen, gek? Wat doe je dat van? Wat een gek, hè? Nou. Staat aan een staart te zwengelen. Zo melk je toch geen koe, man? Oh. Zo melk je toch geen koe? Wat een gek, hè? Eh, je moet gewoon aan die spenen scharren. Oh, gewoon. bewerk nou even die juier. Ja, ja. Hij dik deze voor één speen. Wat een gek, hè. Wat een hoen, hè. Deze hebt maar één spring. Dat is oh. een stiergek. Je moet ook die koe daar. Pak nou die koei. En dan gewoon aan die uiers sjorren van gekken. Heel eenvoudig. Nou, gaat het nou? Waar zit de uier, Dick? Waar zit de uier, Dick? Waar zit de... De uier die zit op dezelfde plaats als bij, waar bij jou je hersen zitten. Gek, daar zit bij die zijn uier. Wat een oen, hè? Nou, luisteraars, let even niet op, let u even op mee. De groot, als jij nou aan die koe daar gaat zitten sjorren, dan behandel ik die. Het is heel eenvoudig, luisteraars. Je pakt gewoon die spene beet en nou is het knepen en ersen en knepen en persen en knepen en persen. en knepen. Oh, dat loopt vol, zeg. Ja, je zo'n hele emmer vol hebt, ben je wel even bezig natuurlijk. Maar op de duur, dan heb je toch je emmertje vol. En gaat het te groot? Hoor even, hoor even. Dat gaat natuurlijk helemaal niet. Ik kan erna gaan, hè. Nou ja, op het ogenblik ga ik hier dus prima. Ik heb nu al een... Nou, ik mag wel zeggen, de bodem is nu al praktisch toch bedekt met melk. En eh, als je zo even doorgaat, heb je op de duur heb je toch je emmer vol, hè. Jong, ja, wat nou? Mijn emmer is, Gaat het niet? Mijn emmer is vol. Mijn emmer is... Hoe kan dat nou? Kijk maar. Maar de gek, Die gek heeft ze hier helemaal vol met melk. Hoe krijg je dat nou van elkaar? Heb je de uier lek geprikt? Nee, nou, ik was eerst een beetje... Ik, was eerst een tijdje bezig. Ja, ging niet natuurlijk. Nee, eerst ging het niet. helemaal niet. Maar toen draait je koe kop om. En die zegt... Hou jij je handen nou stil, dan wip ik wel op en neer. Dik voor elkaar, actueel. Ben Benzine. Hallo Ben. Hallo Ben. Hallo. Hallo Ben, kom er maar in, je bent in de uitzending. Hallo. Hallo Ben. Geen Dik voor elkaar, actueel. Margarine. Kom er maar in, Marga. Hallo. Marga, je bent in de uitzending, hallo. dik voor elkaar actueel. Dirk Dwaar. Maar gelijk door naar de volgende. Dik voor elkaar actueel. Kees Hond. Hallo Kees. Kees, kom er maar in met je bericht. Kom maar, Kees, je bent live in de uitzending. Denk een beetje om je woorden. Dik voor elkaar, actueel. Jan Jurk. Hallo Jan. Hallo Jan. Hallo Jan. Kom er maar in. Jan is niet. Nog oh, geen contact. Luisteraars, dit was dan weer Dik voor elkaar actueel. Berichten voor... Berichten voor zeef... Berichten voor zeevarenden. Groeten over zee goedemorgen luisteraars. Daar zijn we dan weer. Wederom in de studio met groeten aan zeevarenden. Ook deze keer zijn de familieleden weer naar de studio gekomen... om hun groeten aan bekende familieleden enzovoort te brengen. Allereerst gaan we dan contact zoeken met de Annabel. De Annabel. Hallo Annabel. Hallo Annabel. Ontvangt u mij? Over. <laughs> Leuk, leuk dat we dat zo eens uit de eerste hand horen. Eh, hallo Annabel, ik heb hier familieleden voor stuurman Bakboord. Is die toevallig in de buurt? Over. Dat is fijn, dat is fijn. Als hij dan nu aan de microfoon komt, dan komt hier allereerst zijn moeder. Ga nu gang, mevrouw. U kunt hier praten. Ja. Ah, hallo, Jan. Ah. Ah, hallo, Jan. Oh, Jan. Ja, leuk dat we dat zo eens even horen. Uh, dan komt hier de vader voor Jan. Hier, Jan, hier komt je vader. Ga uw gang, meneer. U kunt hierin praten. Oh ja. <coughs> Oh ja. Oh ja. Nou, dat was dan weer leuk. Leuk dat de mensen zo even contact hebben met elkaar en even leuk met de zoon op zee. Nou luisteraars, dit waren dan weer de groeten over zee. Volgende week komen wij weer bij u terug en wij hebben dan contact met de pont over het ei. Zo, dan is het nu weer tijd voor... Interview van de week. Ja luisteraars, hier werkt dan weer met het interview van de week... En deze keer zit hier naast mij eh, de heer, zegt u zelf even... Eh, ja, eh, ik ben schilder, ben ik. Ik ben schilder dus. Ja, schilder, dat is interessant, dat is heel interessant. u schildert huizen, balkonnen en zo, neem ik aan. nee, ik ben schilder voornamelijk van dames en heren. Dames en heren? Ja, ik schilder voornamelijk dames en heren. Dat is dus eigenlijk het, de hoofdtaak. Zo, dat is interessant. Uh, wat ik vraag wil, eh, eh, die, dames en heren die u schildert... hoe schildert u die in landschappen? misschien met wenigen aan, neem ik aan? nee, nee, ik schilder dames en heren... in zoverre, dames en heren, ik schilder op de ene deur schilder ik dames... en op de andere deur schilder ik heren. Luisteraars, het is weer Pak een beet. Pak een Ongeveer. Ongeveer. Hm, klokje staat stil. Het is weer tijd voor Hobbykwartier. Presentatie Dik voor elkaar. Ja, luisteraars, goedemiddag. Hier is dan weer uw cursist, ik bedoel uw leraar, Dik voor elkaar. De, ja. de groot, wat sta je nou te doen? Staat op een tamtam te slaan, gek. Wat doe je nou? Ik ben met België aan het telefoneren. Wat een gek, hè? Wat een gek, hè? Doe dat nou in je eigen tijd, maar hou met die trommel. Eh, luisteraars, goedemiddag. Hier is dan weer uw cursist, ik bedoel uw leraar, dik voor elkaar. Eh, deze week, luisteraars, gaan wij we iets zeer bijzonders maken. Moet ik helpen? <laughs> Luisteraars, ik moet daar wel even smakelijk om, <laughs> om lachen. Moet ik... <laughs> moet ik... <laughs> de groot hier... De, groot komt binnen en wat denkt u dat hij zegt? Die zegt... Moet ik helpen? <laughs> Moet ik helpen, vraagt de groot. Nou ja, luisteraar, je komt toch niet meer bij, hè? Nou, even serieus, even weer back to the streets. Uh, ik had gedacht om deze week eens iets, eh, iets te gaan doen wat je nou echt wel eens mee zit. Iets dat je zegt van, ja, hoe moet dat nou, hè, zo? En deze keer gaan wij dan ook een schilderij ophangen. Wel nu, luisteraars, wat hebben wij nou nodig voor een schilderij? Allereerst natuurlijk een schilderij een muur aan een speaker en een hamer. Nou, ik heb dat hier allemaal liggen. Dit is een schilderij, het stelt niets voor. Eh, dat heb ik hier dus liggen. En eh, de spreker en de hamer. Nou gaan we eerst eens uitzoeken eh, de goede hoogte voor de speaker. Want kijk, als je de speaker iets te laag doet dan heb je kans dat het schilderij gewoon op de grond ligt. Je moet natuurlijk het schilderij alle kant schieven om op zijn gemak te kunnen hangen, nietwaar? Dus nou ja, laten we zeggen, we doen het ongeveer op deze hoogte, hè? Ik zeg hem maar wat en dan zetten we hier de spreker dus neer. En nou, dan is de kwestie van gewoon even erop slaan en dan voorzichtig, want anders dan sla je de kalk uit de muur. En heel voorzichtig de spreker erin slaan. over! Hallo buurman, dat is niet zo mooi luisteraars. Die hele muur valt er nu net uit. Oh, eh, ja, prettig. Ja, dat vind ik ook buurman. Ja, de hele muur is eruit gevallen. Ja, <laughs> die nieuwbouw, zijn zwakke muurtjes. Mensen kunnen nergens meer tegen. Klein spiegeltje sla je erin en ineens van de hele muur ligt om. Nou ja. Nou ja, kijk, dat is nou weer zo'n leuke wending luisteraars. Want wat hebben wij nu gekregen? Wat hebben wij nu gemaakt? Inderdaad, een doorgeefluik. Wel nu luisteraars, ik vind dat we leuk hebben samengewerkt. Ik zeg weer graag door tot volgende week. Dit was Dik voor elkaar. Goedemiddag. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. the street with your feet off the ground. They read in the press all about your success. They believe every word they've been told. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself out in the cold? Ah, tell me. Ah, tell me. When you appear on the stage There's a standing ovation You really live out your performance You're the biggest sensation You breeze through the door And when you take a floor You expect to have it all to yourself after all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Ah, tell me. Ah, tell me. Ah, tell me. expect to have it all to yourself After all you've been through Tell me what will you do When you find yourself back on the shelf Ah, tell me Ah Onmiskenbaar Jerry Rafferty en uh, eh, Steelers real. En het nummer heet gewoon Starluisteraars. Yesterday's songs don't stay around long, not much anymore. Yesterday's songs are gone. Yesterday's words don't make themselves heard like they did before. Yesterday's words are Baby, yesterday's blues, maybe yesterday's news, but the truth always stays the same. And the good things will never change Like saying I love you, I Just saying I love you, Yesterday's songs don't seem to belong They are here and they're gone Yesterday's songs are gone Yesterday's moves don't stay in the grooves that keep moving on. Maybe yesterday's rhyme was for yesterday's time, and the future's not ours to see. But there's some things it always will be, like saying I love I love you. Nou, eh, wij houden ook van jou, Niel. him, and there's nothing I can do. Don't try to spare my feelings, just tell me that we're through and make it. and compared to his grace. No words of consolation will make me miss you less. nog een bed. Kom op, hè. Eruit, hè. Get out your lazy bed. nou je bed, man. Hoi, vooruit, man. Luister naar Duif zag de week door en ik zag uw bed kapot hoor, als je er nou niet uitkomt hoor. Ik zag je matras dwars door midden. Op ziet je nou. Get out your lazy bed. Ja, is mooi dat ik niet alleen sta hier in de studio. Hè, want ik heb Matt Bianco, die heb ik eh, ter ondersteuning gevraagd... om je, jullie allemaal je lazy bed uit te pleuren. Hè. Ik zeg altijd tegen mijn liefie, ik vind het zo leuk dat jij altijd van die lieve dingen voor me doet. The love and things. En ik heb de Marmalade gevraagd mij te ondersteunen, te willen ondersteunen. the love and things you do. je denkt van ja, ik ken er geen jam van maken. Nou, dan kan ik u helpen, want eh, deze band die kon er wel jam van maken. Dit was namelijk The Marmalade met The Loving Things. We hebben in Nederland ook best wel leuke zangeresjes hoor. Anita Meijer natuurlijk, maar wat dacht u van deze? Patricia. Ja, weet ik veel, Patricia. Eh, met Ruud had in het land.